Goedenavond, ik ben Renske en dit is het nieuws van NOS op 3. Drie mannen die in verschillende zaken onterecht als verdachten op tv kwamen... in opsporingsprogramma's eisen forse schadevergoedingen van het OM en de politie. Het gebeurt niet vaak dat er zo'n fout gemaakt wordt. Volgens het OM zijn de afgelopen vijf jaar zo'n 6500 keer beelden van verdachten verspreid. Tien keer ging het fout, vertelt het OM. Het zijn wel ernstige fouten omdat ze in zo'n zaak, tonen van die beelden van de verkeerde persoon enorme impact maken op de privacy van die mens. En dat kan hele grote gevolgen hebben. Dus we rectificeren altijd, eh, we bieden excuses aan... en we gaan natuurlijk wel in gesprek over de schade... en de mogelijkheden om op een gepaste manier schade te vergoeden. Op tv waren camerabeelden van de drie mannen te zien... en werd bijvoorbeeld gezegd dat ze pinfraude aan het plegen waren... en dat terwijl de echte daden bij een andere kassa stond. Hoeveel de mannen als schadevergoeding eisen weten we niet. Een vrouw van 39 uit Rijsbergen in Brabant wordt verdacht van het proberen te doden van haar ongeboren kindje. Het Openbaar Ministerie zegt dat ze drugs gebruikt in de laatste maanden van haar zwangerschap, zoals GHB. Ook zal ze alcohol hebben gedronken en hulpinstanties hebben genegeerd. Het kind werd uiteindelijk wel gewoon geboren en op dit moment zitten moeder en dochter samen in de gevangenis in een speciale cel die daarvoor is ingericht. Over drie maanden beslist de rechter hoe de zaak verder moet. En bloedprikken. Het is niet voor veel mensen een hobby. Vooral kinderen kunnen soms schrikken van de naald. In het ziekenhuis in Heerlen in Limburg proberen ze, er, proberen ze het wat minder eng te maken. Daar kunnen kinderen geprikt worden in een achtbaankarretje. En dat werkt, zegt de kinderarts die het bedacht. Als we altijd zorgen dat er een plannetje is om ehm, het kind te laten bepalen hoe het gaat gebeuren. Dat er een hele goede ervaring kan zijn en dat sommige kinderen zelfs graag terugkomen. Omdat ze van de prik niet zoveel hebben gemerkt. Het is leuk versierd en het brengt je ook op andere gedachten. Ja, sommige kinderen staan er in het Heerlandse ziekenhuis zelfs voor in de rij. Krijg je nog het weer?